Mark Visser met het NOS-journaal. In het centrum van Luik zijn enkele granaten gegooid naar een bushokje. Er zou ook zijn geschoten. Zeker twee mensen zijn erbij om het leven gekomen, onder wie een van de daders. Zeker tien mensen raakten gewond. Niemand zou in levensgevaar zijn. Afhankelijk werd uitgegaan van één dader, maar nu wordt gemeld dat er zeker twee daders zijn van wie er één op de vlucht is, maar er zijn ook berichten over nog meer daders. De politie in Luik raadt mensen aan binnen te blijven. Wie op straat loopt moet beschutting zoeken in winkels en openbare gebouwen. Het incident gebeurde op het drukke Place Lambert in Luik, vlakbij waar een kerstmarkt wordt gehouden. Belgische media meldt dat er eerder drie mannen uit het paleis van justitie zijn ontsnapt, maar dat is niet bevestigd. Twee van hen zouden zijn gepakt. Minister De Jager zegt dat het niet meer de vraag is of het kabinet extra maatregelen gaat noemen. Het gaat er alleen in om welke mate, zegt in de aanleiding van de jongste raming van het Centraal Planbureau. Volgens het CPB zit Nederland al in een recessie en krimpt de economie volgend jaar met een half procent. De werkloosheid stijgt met 90.000 en komt uit op zo'n 475.000 mensen. De CPB voorspelt volgend jaar een tekort van 4,1% en dat is veel meer dan de 2,9% die het bureau Prinsjesdag nog voorzag. De aangezegd zegt dat de slechte cijfers niet onverwacht komen, maar dat het er niet goed uitziet. Het kabinet is niet van plan nu al besluiten te nemen over extra bezuinigingen. Dat gebeurt pas na de ramingen van het CPB van begin volgend jaar. Bij de discussie is niets uitgesloten en zijn er geen taboes, al dus de minister. ProRail is zes letters kwijt van de woorden Centraal Station in Rotterdam. De letters stonden op het oude station en zijn ontworpen door de architect Seibold van Ravenstein. Ze moeten op de nieuwe stationshal komen als verwijzing naar de oude. De letters die waren opgeslagen in een loods van ProRail worden al sinds maart vermist. Via de gemeente Rotterdam is dat nu bekend geworden. Rotterdam wil replica's laten maken van alle letters van het Rotterdamse Centraal Station. Het weer, opklaringen, maar van het westen uit weer buien. De wind is vooral op de Wadden nog lange tijd stormachtig bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A10 West naar Zaanstad.